7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Terreurgroep Hezbollah en het Israëlische leger... hebben elkaar bij de grens tussen Israël en Libanon beschoten. Volgens Hezbollah is daarbij een Israëlisch militair voertuig vernietigd... en zijn er doden en gewonden. Het Israëlische leger bevestigt de aanval... maar zegt dat er geen slachtoffers zijn... In reactie op de aanvallen heeft Israël teruggevuurd in de richting van de beschietingen... en andere doelen in Zuid-Libanon, zegt het leger. Volgens een tv-zender van Hezbollah heeft Israël een grensdorp gebombardeerd. De KNVB gaat alle amateurvoetbalclubs in Nederland helpen met het verduurzamen van hun sportvereniging. Volgens de KNVB kunnen ze daar per direct zo'n 7000 euro per vereniging per jaar mee besparen. Bijvoorbeeld door minder gas en elektriciteit te gebruiken. Ook de Tennisbond en de Hockeybond doen mee met het initiatief. In de Efteling is vandaag afscheid genomen van de bobsleebaan die na 34 jaar wordt vervangen door een nieuwe achtbaan. De baan is populair omdat veel mensen er herinneringen aan hebben... die onder meer op sociale media werden gedeeld. Veel bezoekers kwamen vandaag dan ook speciaal naar de Efteling... om voor de laatste keer in de bobsleebaan te zitten. In de eredivisie zijn vandaag vier wedstrijden gevoetbald. Vitesse tegen AZ werd 2-1. Willem II tegen Feyenoord eindigde in 0-1. En vanmiddag won Ajax al van Sparta. In Rotterdam werd het 1-4... En FC Twente was te sterk voor FC Utrecht met 3-1. Zometeen om 8 uur begint nog de wedstrijd tussen RKC en PSV. En de Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft de negende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een korte, maar zware etappe over vijf bergen en door zware hagelbuien. De redder van Emirates bleef op de slotklim de Colombiaan Nairo Quintana van Movistar voor. Quintana pakte wel de rode leiderstrui, en heeft in het klassement nu 6 seconden voorsprong op Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Het weer, vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen stapelwolken, vooral in de ochtend kans op een bui. Het wordt 19 graden.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 geluid. Dit is een album met leuke, grimmige, originele songs. Een reis naar het verleden. Dit album was puur plezier om te schrijven, op te nemen en uit te voeren, zeggen ze. Met Dancehall Saturday Night zet Surrender Hill de toon voor dit uur. baby to the dance on Saturday night. Let her move to the music and hold her tight. Make her feel like a lady if she treats you right. Take your baby to the dance hall. Take your baby to the dance hall Saturday night. Let her move to the music and hold her tight. Make her feel like a lady if she treats you right. you, baby. van Crossroads. Het album en de act van de maand. De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week.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 Killing Time en Nobody's Home zijn er twee van. Crossroads, nummer 1 country hit. You were the first thing that I thought of when I thought I'd I find if I did the things I ought to. tomorrow country hits. rustig album met een wat donkere ondertoon. Island laat wederom horen de kunsten beheersen om verschillende stijlen, zoals rock, blues, folk en Americana moeiteloos te combineren. Island Jewel weet met haar mooie stem wederom te overtuigen op dit album, vol met rootsmuziek. Een absolute aanrader. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. one of these old days, I'm gonna lay Dat was Miles to Go. Het album Let It Roll van het trio Midland is net uit. Zij beduren voort op het succes van hun debuutalbum Drinking Problem. Every Song's A Drinking Song luistert heerlijk weg. Every song's a drinking song When you're drinking Fast and slow They all go good when you're veilingmeester, rodeo-omroeper en country-muziekartiest is de lijst van beroepen van Kyle Shope divers. Als ex-veilingmeester een cover van de auctioner opnemen is dan ook niet zo vreemd. De cover van deze week. Well, all right, sir, open the gate and welcome boys. Here come a lot number 29 in, and what are you gonna get for 'em? I'm 25, middle down, they're down 30, they're down 5, and a bit 35, middle here, down 40, they're down middle down 5, they're down, and I sold American. Well, there was a boy from Arkansas who wouldn't listen to his mom when she told him he had to go to school. He'd sneak away in the afternoon, then he'd take a little walk, and pretty soon you'd find him down at the local auction barn. Well, he'd stand and listen carefully, then pretty soon he began to see how the auctioneer could talk so rapidly. He said, oh my, it's do or die, I've got to learn that and cry. Gotta make my mark and be an auctioneer. $25 bid it down, $30, 30 When I give me 30, make it 30, bid it, I'm on a $30 Who'da give me 30, who'da bid it a $30 bid? $30 bid it down, 35 Who'da give me $30, make it a 35 Minute a 35, who woulda bid it at a $35 bid? He did his best and all could see he didn't jest. He practiced calling bids both night and day. His pap would find him behind the barn just to work it up with that rhythmic storm as he tried to imitate the auctioneer. His dad said, son, we just can't stand to have a mediocre man selling things at auction using our good name. I'll send you off to auction school. There you'll be nobody's fool Je kunt je plaatsen. 39 dollar bidden aan. 40, dollar 40. Willen me 40, make it 40, bidden aan de 40. Hoe dan kiemen me 40, hoe dan kiemen die 40? Hoe dan kiemen die 40? 40 dollar bidden aan. 45, hoe dan kiemen me 45? Make it a 45, bidden aan de 45? Hoe dan kiemen die 45? miles around just to hear him make that rhythmic sound that filled their hearts with such a happy cheer. His fame spread out from shore to shore. He had all he could do and more. Had to buy a plane to get around. Now he's the tops in all the land. Let's pause and give that man a hand. He's the best of all the auctioneers. Forty-five better than fifty dollar fifty. Well, give me fifty, make a fifty bid, and i on a fifty dollar hood. Give me fifteen, fifty-five dollar bid. Sixty dollar bid and down. sixty-five. Well, give me seventy dollar, make a seventy-five, and a seventy-five. Who would to bid at a seventy-five dollar bid? Well, now eighty dollar bid and down, am out money, eighty, eighty-five, eighty-five. I'm on a eighty-five, but give me eighty-five, eighty-five dollar bid. Muziek is altijd een groot deel van mijn leven geweest. Ik speelde meestal in het weekend muziek. Nu ben ik met pensioen en geniet van schrijven en opnemen. En van het buitenleven. Al dus Lonnie Bartmus. It don't matter. It don't matter how long I stayed up last night don't matter how long I stayed in the fight. It don't matter how long I hold your picture and stare. It don't matter anymore.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 Carl Butler is vooral bekend geworden als songwriter. Zo schreef hij Crying My Heart Out Over You voor Ricky Skeks. Hij heeft zelf echter ook platen gemaakt. En ook samen met zijn vrouw Pearl. Our Country World stamt uit 1968. En via Another Place Another Time maken we kennis met het echtpaar. by one. They're turning out the lights, and I've been feeding that old jukebox just to hold you tight. Guess it's for the best. I've just put again. Another place, another time. Chairs are stacked all over tables. It's closing time, they say. I could wait right here forever if they'd only let me stay. better than that lonely room of mine. And a sleepless night awaiting another place, another time. Want that room of mine a lonely place? close. Little Pedro en Sing Me Back Home zijn terug te vinden op Our Country World. I was standing on the other side friend. She promised him that she'd come back and take him there someday.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 I stood up to say goodbye like all the rest. tell the warden just before he reached my cell. Let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home the song I used to hear. May outlaw music van Dallas Moore met Mama and Daddy. Crossroads. Crossroads. Hot stuff. was always dancing to the band. Mama was a God-fearing woman. Daddy was a hell-raising man. Mama was a God-fearing woman. Daddy was a hell-raising man. She had a Bible in the kitchen. He had a bottle in his hand. Brother, it's a fact. Opposites attract. See him walking hand in hand. Mama was a God-fearing woman. Daddy was a hell-raising man. Mama was a God-fearing woman. Daddy was a hell-raising man. Mama was a God-fearing woman. You know my daddy was a hell-raising man. Olivia McKenna is een 15-jarig meisje dat dat droom probeert te verwezenlijken. Loved by a Man is een van haar songs en ik zou haar willen zeggen, loop niet te hard van stapel. I'm the kind of woman who works hard every day And what I got, I got on my And anyone will tell you I've never been afraid To stand up to you if I think you're wrong Now I've got a weakness And not everybody sees it But I wouldn't care if the whole world knew That I'm helpless Spotlight. Twee nieuwe songs die wel wat extra aandacht verdienen. Van T.G. Shepard hebben we al lang niets meer gehoord. Plotseling is hij er weer, met 100% Chance of Pain. En van Edison Johnson heb ik nog nooit gehoord, maar met Old Number 7 wil hij ook naar de top. Feel a cold front blowing in the wind. My tears, they fall like pouring rain. Looks like 100% chance of pain. There's been a total eclipse of the sun. Nothing but darkness since she's been gone. No ray of hope, all I see is gray. Feels like 100 on your troubles ain't the way for a man to behave. Yeah, my liver's been paying for what my heart can't take. I got a belly full of whiskey and a woman that'll miss me, it's true. And Jack Daniel's been telling me what to do. in me countrymuziek uit alle windstreken. Een band uit Louisiana, Paris Country Line, met een song waarin ze de schuld geven aan George Jones. I was driving home from work one day when I saw the neon lights. I had a hell of a work week, so I just stopped on by. I was sitting on the bar stool when I heard a quarter fall. And then I heard my phone ring, so I had to take that call. Honey, if I'm late, you can blame it on George Strait if I seem tipsy. Just blame it on Conway Twitty. If the money seems low in the bank, you can blame that one on Hank. And if I don't make it home, blame it on John. I needed to get home. I had to stumble my way to the door, heard an old Merle Haggard song. I respect old Merle, so I said, hey girl, won't you pour me just one more? Then I heard old Vern sing Son of Joe and play Walk in the Floor. honey, if I'm late, oh, you can blame it on George Street if I seem tipsy. Just blame it on Conway Twitty it seems low in the bank You can blame that one on Hank If I don't make it home Blame it on Jones Well, she finally got through And she said, I want you to get home on the double It's these country rhyme and three-quarter time That got me in this trouble Honey, if I'm late I seem tipsy. I'll just blame it on Conway Twitty. Well, if the money seems low in the bank, you can blame that one on Hank. If I don't make it home, blame it on Jones. If it seems I've been gone too long, you can blame it on Willie or Waylon songs.